Eh, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Minister Kramer pakt vier gemeenten aan omdat ze niet genoeg doen tegen asbest. Het zijn Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen en Lansingerland. Volgens Kramer is er de laatste jaren veel verbeterd op het gebied van asbestverwijdering, maar dat geldt niet voor die vier gemeenten. Ze houden niet genoeg toezicht op het veilig verwijderen van asbest. Vorig jaar zijn meer dan 1200 zaken opgelost na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Dat is 78% meer dan in het jaar 2008. Van alle meldingen die bij de tiplijn binnenkwamen bleek 74% waardevol of zelfs doorslaggevend. Opvallend is dat de tiplijn steeds vaker gebeld wordt over geweld. Zo kwamen er veel tips binnen over de strandrellen in Hoek van Holland. De regio Rotterdam neemt vandaag afscheid van de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog in het openbaar vervoer terecht met de OV-chipkaart. Een jaar geleden werd de nieuwe kaart geïntroduceerd in de metro. Vandaag volgen bus en tram. Rotterdam is de eerste stad die volledig op de nieuwe manier van betalen overstapt. Op sommige snelwegen in het land kan het door sneeuw nog plaatselijk glad zijn, vooral in de zuidelijke provincies. Door de gladheid rijden op de Veluwe vanochtend geen bussen van vervoersmaatschappij Veolia. Voor het verkeer vallen de problemen door het winterweer tot nu toe mee. Op sommige snelwegen staan wel lange files die vrijwel allemaal zijn ontstaan door ongelukken. Of die ongelukken iets te maken hebben met gladheid is niet duidelijk. De PvdA blijft zich verzetten tegen de nieuwe missie in Oeruzkan. Daardoor lijkt het verzoek van de NAVO voor een trainingsmissie in de Afghaanse provincie kansloos. Gisteren werd een brief openbaar van NAVO-chef Rasmussen aan premier Balkenende. Daarin wordt ook gevraagd de F-16-eenheid in Kandahar te houden. Het CDA wil wel in Oeruzkan blijven. PvdA en ChristenUnie zijn tegen. Het weer overwegend bewolkt en in het zuidoosten is er nog kans op een enkele sneeuwbui. In het noordwesten klaart het af en toe op.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 ZFM.